Mariel Hageman met het NOS Journaal. Het Egyptische parlement heeft een voorman van de moslimbroederschap als voorzitter gekozen. Het is een 59-jarige natuurkundige die in de tijd van president Mubarak ook al in het parlement zat. Hij was toen partijloos omdat Mubarak de moslimbroederschap had verboden. Begin vorig jaar deed hij mee aan de volksopstand tegen Mubarak, waarvoor hij korte tijd in de gevangenis terecht kwam. Het nieuwe Egyptische parlement kwam vandaag voor het eerst bijeen. De moslimbroederschap heeft bijna de helft van de zetels. De twee Nederlanders die donderdag in de Keniaanse hoofdstad Nairobi werden aangehouden zijn vrij en mogen terug naar Nederland. Ze waren aangehouden voor verhoor omdat ze volgens Keniaanse media een filmpje hadden gemaakt waar ook het ministerie van Defensie op stond. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zijn de twee landgenoten een paar keer opgepakt voor verhoor, maar mochten ze tussendoor steeds terug naar hun hotel. Ze zijn nu niet meer verdacht, daarom mogen ze terug naar huis. Het waterschap Noorderzeilvest is begonnen met het versterken van de dijk langs het Eemskanaal bij Woltersum. De dijk wordt aan de waterkant bedekt met een kleilaag van anderhalve meter dik over een lengte van 800 meter. De klus gaat drie à vier weken duren. Ruim twee weken geleden dreigde de dijk van het Eemskanaal door te breken. Zo'n 800 inwoners van Woltersum en enkele dorpen in de buurt moesten hun huis uit. De Boy Edgar prijs gaat dit jaar naar saxofonist, componist en bandleider Juri Honing. Het is de belangrijkste prijs in Nederland op het gebied van jazz en geïmproviseerde muziek. De 46-jarige Honing wordt door de jury geprezen voor zijn vermogen om op een overtuigende manier zijn kunstzinnige ambities te realiseren. De Boy Edgar prijs, een beeld van Jan Wolkers en een bedrag van 12.500 euro, wordt in mei aan Juri Honing uitgereikt. Het weer. Vannacht buien met kans op hagel en onweer. Temperatuur in het binnenland rond het vriespunt en 4 graden aan de kust. Morgen eerst zon, later bewolking. Het wordt zo'n 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 hij wil mij kwaad en heid. Uit hier haast 1500 verloren maatschappij. Ze leiden net onder, ze vielen haar vrij. Er is wat voor mijn kinderen, hij maakt soms op Het de waar. als ze niet te klein en al hebben ze geheeld.